Het systeem heeft al anderhalf jaar proefgedraaid bij de politie Amsterdam... Eind volgend jaar wordt het zoekgedrag van alle 65.000 medewerkers in de gaten gehouden. Of er maatregelen nodig zijn als opvallend zoekgedrag is geconstateerd, besluit de leidinggevende. Het kabinet wil volgens de Telegraaf een voucherbank opzetten... waar reisbureaus geld kunnen lenen om mensen terug te betalen. Meer dan een miljoen Nederlanders kregen nadat hun vakantie vanwege corona niet doorging... een tegoedbon om later een nieuwe reis te boeken. Consumenten mogen ook hun geld terugvragen, maar veel reisbureaus kunnen dat niet betalen. De KVB moet zich nadrukkelijker uitspreken tegen de schending van de mensenrechten in Qatar. Die oproep doet Amnesty International in aanloop naar de loting van de kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal over twee jaar in Qatar. Sinds het land het evenement tien jaar geleden kreeg toegewezen... worden er volgens Amnesty op grote schaal mensenrechten geschonden. Veel arbeidsmigranten zouden in slechte omstandigheden... en voor weinig loon werken aan de bouw van de WK-stadions. Tijdens die werkzaamheden zijn naar schatting al meer dan duizend gastarbeiders overleden. En Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van president Trump... is besmet met het coronavirus. De Amerikaanse president laat dat weten via Twitter. Hoe het met de 76-jarige Giuliani gaat is niet duidelijk. De New York Times meldt dat hij is opgenomen in het ziekenhuis. Het weer, vanmorgen op veel plaatsen regen. In Zuid-Limburg zelfs kans op sneeuw. In de loop van de dag trekt de regen richting het noorden. Vanmiddag in het zuiden droog, maar het blijft bewolkt. Aan zee gaat het stevig waaien en het wordt zo'n 5 graden. En dit was het NOS Journaal.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 But if you'll really hold me tight. my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow. dagen. jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.